Uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Artsen zonder grenzen stuurt vandaag een team naar het aanmeldcentrum in Ter Apel... om zorg te leveren aan asielzoekers die buiten de poort moeten blijven. Het is voor het eerst dat een team in Nederland wordt ingezet. Volgens Artsen zonder Grenzen zijn de leefomstandigheden in Ter Apel... te vergelijken met die in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Zo zouden er geen douches zijn en wc's zouden niet goed worden schoongemaakt. Afgelopen nacht sliepen bij het aanmeldcentrum opnieuw honderden mensen in de open lucht. Het team van Artsen zonder Grenzen bestaat uit vijf mensen. Het is de bedoeling dat ze maximaal zes weken blijven in Ter Apel. Verreweg de meeste coronapatiënten die in het ziekenhuis werden opgenomen... houden nog lang klachten. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Erasmus MC. 92% van de ex-patiënten had een jaar later nog last van klachten als pijn, vermoeidheid en problemen met geheugen en concentratie. Er is geen verschil tussen patiënten die op de IC werden opgenomen en mensen die alleen op een verpleegafdeling lagen. Asielkinderen hebben veel stress door de manier waarop ze worden gehoord door immigratiedienst IND. Dat blijkt uit een onderzoek waar Trouw over schrijft. Tijdens de gesprekken onderzoekt de IND of de kinderen in aanmerking komen voor asiel en of hun verhaal geloofwaardig is. Maar volgens de onderzoeker zijn die vragen die dan worden gesteld vaak veel te ingewikkeld. Volgens de IND wordt er rekening gehouden met de leeftijd en ontwikkeling van kinderen, maar is stress niet altijd te voorkomen. PSV speelt ook komend seizoen niet in het hoofdtoernooi van de Champions League, maar in de Europa League. De club verloor in Eindhoven in de play-offs met 1-0 van Rangers uit Schotland. De vorige wedstrijd was geëindigd in 2-2. Door het verlies loopt PSV 20 miljoen euro mis. Het weer. Veel zon vandaag. Het blijft droog en het wordt 30 tot 35 graden. In de loop van de middag koelt het in het westen af door een draaiende wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 wordt langzaam gereden vanuit Den Haag naar Amsterdam...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 In Uvalde in Texas is de politiechef ontslagen... die verantwoordelijk was voor de basisschool waar in mei een bloedbad plaatsvond. Daarbij vielen 21 doden. Uit onderzoek bleek dat de politie te laat ingreep. In het centrum van Utrecht is afgelopen nacht een hotel helemaal ontruimd vanwege rook. De gasten zijn ondergebracht in andere hotels. Mogelijk gaat het om kortsluiting in de vloer. Het weer. Vandaag vrijwel overal boven de 30 graden. In de middag koelt het wat af door een draaiende wind. Morgen buien, mogelijk met onweer.